ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Elk jaar zijn er honderden natuurbranden in Nederland, maar die worden niet officieel bijgehouden. Bosbranden-experts maken zich daar zorgen over, want, zeggen ze... het is niet de vraag of er een keer een grote ramp komt, maar wanneer. Daarom is het zo belangrijk dat we weten dat er brand is... waardoor die branden komen, waar ze plaatsvinden... om te zorgen dat wij voorbereid zijn op zo'n ramp of zo'n ramp kunnen afwenden vuur wordt steeds extremer. Branden worden steeds extremer. Mensen worden steeds meer overvallen door een nieuw type branden. Sinds 1994 verzamelt de overheid geen gegevens meer over natuurbranden. Daardoor is er een blinde vlek ontstaan, volgens experts. Het ministerie van Natuur zegt dat ze nadenken over het oprichten van een landelijk expertisecentrum. Er is een Hamas-delegatie aangekomen in Cairo om te praten over een staakt het vuren in Gaza. Egypte en Qatar bemiddelen bij die onderhandelingen. Hun doel is om een gevechtspauze tussen Israël en Hamas in te laten gaan voor het begin van de Ramadan over een week. Daarna zou er zes weken niet gevochten worden. Er zou in die periode meer voedsel moeten worden binnengebracht in Gaza... want nu dreigt er een hongersnood te ontstaan. Ook is de bedoeling dat er meer gijzelaars en gevangenen vrijkomen aan beide kanten... vooral de meest kwetsbare mensen. Trump heeft weer een paar successen geboekt in de strijd om namens de Republikeinse Partij presidentskandidaat te worden. Hij heeft afgelopen nacht voor verkiezingen in drie staten gewonnen... waardoor de voorsprong op zijn enige tegenstander nu nog groter is. Dinsdag is het Super Tuesday. Dan brengen heel veel staten hun stemmen uit... en kan de nominatie van Trump zo goed als zeker zijn. En dan een nieuwe mijlpaal voor LeBron James. De Amerikaanse basketballegende heeft als allereerste ooit 40.000 punten gescoord in de NBA. A lot of the fans standing up. They have their camera phones ready to take a shot of this. James against Porter, Drive. Spence gets inside. It's good. It's 40,000 for LeBron James. The NBA's all-time leading scorer with another milestone as the legend of LeBron continues to grow.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 And you are. And you are. You know I can't lie. If I say to you, baby, I love you, then baby, I love you. Oh, and I do. Yes, I do. I do. Could it be that's a phrase you thought never would phase you? Well, baby, you better hold on tight. Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, alright. Ooh, I might. I might. So. good night. Just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And you'll dream and the stars up above have the answer of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Could it be that some phrase you thought never would fade you? Well, baby, oh, you better hold on tight. Cause I'm the one who's supposed to kneel down and propose. Well, alright. Oh, I might, well, I might. So when I kiss you goodnight, just sleep tight with the thought that you'll always be caught up in love with me. And will dream that the stars up above at the end of whether we'll be or whether we won't be in love. Well, we are. Yes, we are. Ooh, we are. Girl, we are. Indubitably, we dit is alweer het eh, tweede uur ZFM Jazz op zondag vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Demboe. We hoorden de big band van Harry Connick, We're in Love. En ehm, het thema is ook dit tweede uur, het, althans de rode draad laten we zeggen, niet alle stukken, maar wel zingende en spelende, eh, zingende en tegelijkertijd spelende muzikanten dat geldt niet voor de volgende. En dat is meneer Paul Desmond. Eh, een jazz waltz. Highly high low. Desmond. En van Paul Desmond gaan wij naar een Nederlandse zangeres... die zingt en speelt tegelijkertijd piano. En dat doet ze absoluut niet onverdienstelijk. En die wordt begeleid door Marius Beets op de bas. En ik heb het over Sanne van Vliet, de zangeres. Marius Beets, Erik Inneke op het slagwerk. De good old Erik Inneke ook Eminence grise inmiddels. En Ferdinand Povel op de sax, die we ook weer kennen van De Krocht. Van de vele concerten De Krocht, diverse keren hier als eh, solist geweest. En over De Krocht gesproken. Volgende week zondag, dan is er weer een, eh, een concert. Dat is uitverkocht. Maar er is een wachtlijst. Nou, die is behoorlijk. Maar je weet het nooit niet geschoten is altijd mis. Zondag eh, zou Humphrey... Volgende week zondag heb ik het over. Zou Humphrey Campbell optreden, die is ziek. Dan komt Kurt Bakker met een trio. Eh, en die komt een ode brengen aan de Hollandse jazzhelden. Dat is natuurlijk ook weer geweldig. Goed, dat is de krocht. En de link is naar Sanne van Vliet waarvan ik niet precies weet of die ook al eens geweest is. Maar in ieder geval die Ferdinand Povel wel. En we gaan luisteren naar That Old Black Magic.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 Ik ga nu eens laten horen een zingende bassist. De Handsome, de Handsome Harry Company. Die eh, heeft op deze plaat in haar midden een uh, bassist. Tony Actor. En die zingt No Rules, Just Play. like enough to show you EX, E for some lazy trouble that wobble we could consume in my brain. A flash in the pan, whatever the master plan is, I part of the game. Is there anybody who can not tell me the rules? No, no rules, just play. I'm getting the scheme, playing the dream, loving and pleasing without any reason. I love the sunny season, but I seem to heavily ease with the cold months of winter. howling like a wolf lonely on a mountain top. Up. Water flop, nobody listens, cause nowadays the wolf lives in the zoo. See, monkey here, monkey you, monkey out. What does the monkey say? of joy like a funny boy, a little wild like a child. With a deep philosophical feeling, no thought, no rules, just play. Hey, hey, that's what I say. I do say like Uncle Ray. What do I have to pay? BTO, BTO, BTO, BTO, please turn over. That's what they say when they want you to see the other side. And it's quite fascinating what they try to hide about the other side when they tell themselves their lies about the one and only truth. Like a, like a, uh huh, you know, uh huh. Uh, ah. like killing any people to know it. Or Allah or oh, whatever as the holler and make me scream and shout out loud. Simone zingt en speelt. Allebei indrukwekkend. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault. man. Nobody's Fault But Mine, Nana Simone. Als je twee grote jongens bij elkaar zet... dan eh, is het dubbel feest om er naar te luisteren. Lou Rawls en Ray Charles. That's where it's at. the music is soft and slow with someone you love so that's where it's at hey, your whole world turned upside down well you're making not a sound no no, no Charles. That's where it's at. Met een prachtige saxolo. Ik laat nu iets horen. Een gelegenheidscombinatie Mr. Mustard en de Hot Dogs. In eh, een Amsterdamse combinatie. En waarom ik het wil, graag wil laten horen... de baspartij wordt gespeeld door een sousaphone... maar op een zodanig prachtige manier dat je dat zelden hoort. En dat is de Amsterdamse sousaphonist... Paul Habraken. En oordeel zelf in het eh, stuk I Won't Cry. just the same. Oh, I won't cry and I won't shed a tear. I'll keep on loving you. Ah mooie vibrato. I won't cry. Mr. Mustard and the Hot Dogs. We gaan luisteren naar een andere Amsterdamse jongeman. Dat is uh, Klaas Fopma, gitarist. Zingende gitarist. Die eh, begeleid wordt hier door Thijs Kuppen op de piano... Sven Schuster op de bas en Philip ten Bos op het slagwerk. I Feel So Smoochy. I feel so smoochy when I hold your hand and look in your eyes. I feel so smoochy when I touch your lips and I realize that to hold you near makes rainbows appear. And life is just one long kiss with the moon shining down and the stars kind of frown. Say, golly, just look what we miss. I feel so smoochy when the night is cool. It's always warm here with you. I feel so smoochy when a seat for one becomes a love seat for two. And I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you, smoochy old character, me. seat for two. And I know my career starts and ends right here, right in your loving arms. Smoochy little girl, you smoochy old Dat was uh, Klaas Fopma. In het kader van zingende en spelende muzikanten... gaan wij nu luisteren naar Brigitte de Boer. Die zingt en speelt piano. Aan de slagwerk Rob Jacobsen. De, aan de bugel Ruud Breuls, de bekende Ruud Breuls. En op het... Eh, we hebben nog een tenorsaxofonist, Leen de Heer. En wij gaan luisteren naar het nummer Triste. de Boers van de cd Softly Whispering. In het hoge noorden hebben wij een hele tijd kunnen luisteren naar eh, Jumping the Blues. Een groep semi- en volledig professionele muzikanten die destijds hoge ogen gooiden. En daarvan heb ik de cd Stomping and Rockin. En daar hebben we een zingende bassist Harry van Lier. En die vertolkt op deze cd een standaard stuk. En dat is Stormy Monday. De the Blues. Ik ga laten horen een top Nederlandse bezetting. De gebroeders Bates van de cd Brotherwise. En dat stuk dat heet You Leave Me Fretless. De fretless, dat is een eh, verwijzing naar een bas. Een elektrische bas zonder fretten, zonder dwarsstreepjes. En bepaalde, eh, bepaalde techniek eh, gebruikt door jongens die uh, bas, contrabas spelen. En dan elektrische bas daarnaast doen. En dan hoeven ze geen vakjes te hebben. Want ze weten precies waar ze de vingers moeten zetten. Marius Beets op de bas. Alexander Beets op de tenorsax. Peter Beets piano. Angelo Verploegen op de trompet. Rolf Delfos de sax, Jan Menu, de baritonsax, Joods Patochka op het slagwerk. Het lijkt wel eh, of ik een aankondiging voor de jazz in de krocht doe. Allemaal grote jongens. We gaan luisteren naar het stuk Fredless. de gebroeders Beet. En eh, we gaan dit programma beëindigen met uh, Mel Tormé als eh, slagwerker. We kennen hem allemaal als zanger, maar hij was ook een fenomenale drummer. En het orkest dat hem altijd begeleidde, dat was de Marty Page Dectet, het Marty Page Big Band. En op enig moment neemt hij ook plaats achter het slagwerk. En je weet niet wat je hoort. Hij kon niet alleen fantastisch zingen, maar ook enorm goed slagwerken. En eh, het programma van vandaag is hiermee geëindigd. Samengesteld en gepresenteerd met veel plezier Peter Den Boer. Volgende week zit een collega hier en we blijven doorgaan met het jazzprogramma. Tot dan, bedankt voor het luisteren. We gaan eruit met Mel Torme. With your very kind indulgence, I'd like to move back to the drums and have a little fun with Duke Ellington's Cottontail.